Dat zegt Leonard Klaassen, de onafhankelijke ombudsman voor de schadeafhandeling door gaswinning tegen de NOS. Hij pleit voor een systeem via internet waar gedupeerden kunnen volgen wat er met hun klacht gebeurt. Na de aardbeving van een jaar geleden kwamen er 9000 schademeldingen binnen. Een kwart daarvan is ondertussen door de NAM afgehandeld. Gehandicapte zorgverlener Novo had het omstreden tehuis in het Groningse Onder in handen... zonder dat het ministerie van Volksgezondheid dit wist, dat schrijft de Volkskrant. Vorige week kwam het tehuis onder vuur te liggen toen tv-programma Nieuwsuur onthulde dat een 44-jarige gehandicapte bewoonster... die met geweld in bedwang werd gehouden, korte tijd later overleed. Novo huurde het tehuis van een andere zorginstelling. Die instelling mag bewoners in bepaalde gevallen van hun vrijheid beroven. Novo mag dat niet in dat tehuis. Dat het in handen was gekomen van Novo was het ministerie niet bekend. Een touringcar met Duitse vakantiegangers is verongelukt. Twee mensen kwamen om het leven, de buschauffeur en een begeleider. Vier anderen raakten zwaar gewond. De bus botste op de snelweg A6 in Fleurville in het oosten van Frankrijk op een vrachtwagen. De bus met vooral jonge vakantiegangers was onderweg van Spanje naar Keulen. Zo'n 280 passagiers van de veerboot die gisteren zonk bij de Filipijnen worden nog vermist. De boot kwam niet ver uit de kust in botsing met een vrachtschip. Het dodental is intussen opgelopen tot 24. De kustwacht vermoedt dat een groot aantal vermisten nog in de boot zit en dat ze het dus niet hebben overleefd. Officieel waren er 700 mensen aan boord, maar die officiële cijfers zeggen vaak niet veel in de Filipijnen, waar veerboten vaak overvol zitten.